5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal bleek dat ze nog steeds denkt dat er sprake is van kwade opzet om haar partij, de VVD, te beschadigen. Verschillende partijen vinden dat de uitspraken van Schippers schadelijk zijn voor het onafhankelijk onderzoek naar de zaak Kees H. De minister beloofde dat ze zich verder niet zal uitlaten over dat onderzoek. PVV-leider Wilders vindt dat de zoon van Eerste Kamerfractieleider Faber niet ingehuurd had moeten worden om PVV-websites te bouwen en onderhouden. Hij noemt het onhandig, maar zegt ook dat er geen regels zijn overtreden. Volgens hem is de samenwerking met de zoon van Faber beëindigd. Vanmiddag werd bekend dat het bedrijf van de zoon van Faber niet alleen de site van de PVV in Gelderland had gemaakt, maar ook die van de Senaatsfractie. De jeugdspeler van Ajax, die was betrokken bij de mishandeling van een agenten in Burger, is de rest van het seizoen geschorst. Ajax heeft hem daarnaast de hoogst mogelijke boete opgelegd. Verder moet de A-junior een externe cursus conflictbeheersing volgen. De twee andere jeugdspelers die waren opgepakt, maar geen verdachten meer zijn, mogen een maand niet spelen. De drie jongens van 18 en 19 jaar zouden vorige week de agenten in Burger uit haar auto hebben getrokken na een verkeersincident. Ze raakten gewond. Voormalig VVD-staatssecretaris Frans Wekers wordt waarnemend burgemeester in Heerlen. Heerlen zit zonder burgemeester omdat Paul de Pla burgemeester is geworden in Breda. Wekers blijft naar verwachting vijf maanden in Heerlen. Wekers stapte ruim een jaar geleden op als staatssecretaris van Financiën. Hij lag zwaar onder vuur vanwege problemen bij de Belastingdienst. Het weer, vannacht kan het mistig worden en daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. Morgen wordt het 8 tot 12 graden. Landinwaarts schijnt de zon geregeld, met in het zuidoosten en oosten maxima van 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Afrit Bunschoten, 10 kilometer. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, voor Hoeverlaken 5 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. Er is een ongeluk gebeurd op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude staat 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West bij de Koentunnel richting Zaanstad 2 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Knoop het Oude Rijn en Kanaleiland 7 kilometer na een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Knoop het Kleinpolderplein 10 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam verknoopt het Vaanplein 8 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 7 kilometer.